Van 1 uur. Waterbalgemoed met het nws Journaal. Basisschoolleraren gaan volgende week dinsdag opnieuw staken, heeft de organisatie PO in actie laten weten. Het is de derde keer dat de docenten staken voor meer salaris en minder werkdruk. In oktober legden ze een hele dag het werk neer, in juni een uur. Het kabinet trekt 700 miljoen euro uit voor het basisonderwijs, maar de leraren willen minstens het dubbele. Op verschillende plekken in Nederland, België en Duitsland zijn vannacht invallen gedaan bij verdachten van een drugsbende. De bende zou zich bezighouden met de productie van synthetische drugs. In Nederland zijn twee verdachten opgepakt, in België vier. Vandaag wordt besloten of ze nog langer vast blijven zitten. Vanwege het onderzoek zijn er nog niet meer details naar buiten gebracht. In Saudi-Arabië is een reeks arrestaties van corruptieverdachte politici en ondernemers achter de rug. In opdracht van kroonprins Mohammed bin Salman zijn de afgelopen maand tientallen prinsen, zakenlieden en politici opgepakt. Ze moeten alles bij elkaar miljarden terugbetalen. Volgens sommigen gebruikte kroonprins de actie tegen corruptie ook om zijn macht te vergroten. Het internationale arrestatiebevel tegen de Catalaanse oud-regio-president Puigdemont en vier oud-kabinetsleden is ingetrokken. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof zijn ze bereid om vrijwillig naar Spanje terug te komen en is een aanhalingsbevel dus niet meer nodig. Puigdemont en de andere vier zitten in België. Of ze nu snel teruggaan naar Spanje is nog onduidelijk. De oppositie in de Brunsumse gemeenteraad roept de hulp in van minister Gren. De gemeenteraadsleden willen dat zij wethouder Palmen afzet. Gisteren stapte burgemeester Wienans op, omdat hij niet verder wil met Palmen. De wethouder zou al maanden zorgen voor een verziekte sfeer. Maar een meerderheid in de raad van Brunsum wil hem niet wegsturen. Het weer op de meeste plaatsen is het droog vanmiddag. Wel zijn er veel wolken, al kan op sommige plekken de zon er even bij komen. Het is ongeveer 8 graden.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 En de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda-West en Reewijk 5 kilometer en een half uur vertraging. Vanwege een ongeluk zijn twee rijstroken afgesloten. Kan het beste omrijden via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11.